Dit is Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. Het kabinet gaat met bonden en werkgevers praten over loonsverhogingen in het bedrijfsleven. Minister Dijsselbloem zei dat in de Tweede Kamer... naar aanleiding van een pleidooi van PvdA-kamerlid Nijboer. Die vindt dat ook werknemers in de marktsector ervan moeten profiteren... dat het beter gaat met de economie. Dijsselbloem zei in de Kamer dat het zeker bij grote bedrijven voor de hand ligt dat er meer wordt geïnvesteerd of dat de lonen omhoog gaan. Maar hij benadrukte dat Den Haag niet over de salarissen in de markt gaat en dat het kabinet niets gaat opleggen. Er rijden veel meer treinen met gevaarlijke stoffen door bewoonde gebieden dan is afgesproken. Dat blijkt uit cijfers die de NOS heeft opgevraagd bij het ministerie van Infrastructuur en Milieu. Voor elk traject is afgesproken hoeveel er mag worden vervoerd. Met name in Noord-Brabant en bij Amersfoort rijden veel meer wagons met brandbaar gas dan is toegestaan. Zo mogen op het traject Amersfoort-Apeldoorn jaarlijks 10 wagons met brandbaar gas rijden. Dat waren er in negen maanden tijd 1900. Dat de normen worden overschreden komt doordat er wordt gewerkt aan de Betuwe-route. Daardoor worden treinen omgeleid. Volgens staatssecretaris Dijksma zijn er geen gevaarlijke situaties ontstaan. De stakingen bij de Belgische spoorwegen hebben in Brussel geleid tot een verkeersinfarct. De politie heeft het centrum afgesloten omdat er geen doorkomen aan is. Vooral op de ringwegen staat het vast. Omdat veel treinen niet rijden, nemen de Belgen massaal de auto. Ook in en rond Antwerpen is het extreem druk, maar omdat daar nog wel treinen rijden, is de overlast er minder groot. Het weer, hier en daar wolkenvelden. In het zuiden en zuidoosten later vanavond en vannacht kans op een bui. Morgen van tijd tot tijd zon. Ook enkele buien mogelijk met onweer. En het wordt dan 20 graden. Dit was het... En... verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is René Passet van de ANWB. Het is grotendeels gedaan met de files in de Randstad. Dit zijn de belangrijkste uitzonderingen. De A1 Amsterdam-Amersfoort bij brugge 8 en richting Amsterdam bij Muiden-Oost nog 6. Op de A2 Utrecht en Bos bij Waardenburg langzaam rijden. De A6 Lelystad-Muiden bij Knoop het Muidenberg 5. De A9 Alkmaar-Diemen voor Knoop het Hodendrecht 4 kilometer.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 ZFM Jong Zandvoort natuurlijk. Leuk dat je luistert naar het tweede uur van CFM Jong Zandvoort dus. Met zometeen rond kwart over zeven de evenementen in Zandvoort. En dan rond half acht de top 5 films. En heb je nou een verzoekje, vraag die dan even aan op de Facebookpagina.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 Ik heb het nu niet zo heel erg gemerkt, maar jullie horen het zometeen zelf wel. Dit met Enrique Iglesias heeft, heeft Winnie de Poel met honing. Nou, en, maar los daarvan, ik heb er helemaal niet meer over nagedacht. En dan moet ik even vertellen wat er vorige week gebeurde. Vorige week ben ik met mijn, eh, gezin naar Tesla gegaan, wat ik wel vaker doe. En we zaten in de auto. Maar mijn vriendin had per ongeluk Sky Radio opgezet. Wat hoorde ik op fucking Sky Radio voorbij komen? Een liedje van Enrique Iglesias. En we moesten allebei lachen. Maar ik ben misschien door dat verhaal eens goed gaan luisteren naar dat liedje. Maar ik heb iets heel leuks ontdekt bij dat liedje. Ja? <laughs> Het is een nieuwe act, moet ik even vertellen. Eh, deze act heb ik gisteren voor het eerst gehoord. Vandaag zijn er te veel gaan, het is een beetje riskant om te proberen. Maar als het niet leuk is, dan knippen we hem eruit. Maar ik ga het toch proberen. <laughs> dus... maar mijn vraag aan jullie is... Laat even weten of die leuk is. Laat even weten of die leuk is, dan hou ik hem erin. En anders dan knippen we hem eruit, oké? <laughs> ik vind hem zelf hilarisch. Nou, <laughs> ik heb ontdekt... Ik heb ontdekt vorige week... Enrique Iglesias kwaakt als een kikkertje. Aan het begin van elke zin die hij begint te zingen... kwaakt hij heel even als een klein kikkertje. Ik ga het laten horen. Nogmaals, niet leuk. Knip. Als hij wel leuk is, laat het in. Oké? Okay? Staat er in, Staat in? Ja, ja oké. Goed luisteren. Hij kwaakt als een kikkertje aan het begin van de zin.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 Don't you feel alone? You can always find me. Het is inmiddels uh, kwart over zeven. Tijd voor de evenementen. We've got a wild dan beginnen we op 28 tot en met 29 mei. Anders zijn de Benelux Open Races. De Benelux Open Races verwelkomen verschillende clubrace-series op circuitpark Zandvoort. Met een hoofdrol die is weggelegd eh, voor de pittige Volkswagenkevers uit de Volkswagen Fun Cup. De Volkswagen Fun Cup bestaat uit verschillende wedstrijden op het circuit in België, Frankrijk en zelfs eh, Engeland. Het evenement op Zandvoort vormt een Benelux meeting met endurance race voor de Volkswagen Fun Cup. Daarnaast zijn er wedstrijden voor andere series uit de Benelux. Dan op 29 mei is er ook weer de eh, voorjaarsmarkt. Deze duurt van 10 tot 6 uur. Er zijn wel eh, meer dan 300 kramen door het centrum van Zandvoort heen. Dan gaan we verder naar eh, vanaf dinsdag 31 mei de Wandelvierdaagse. Deze start om half 7 vanuit het Rode Kruisgebouw. Eh, dat is van dinsdag tot en met don ja, dinsdag tot en met donderdag. En op vrijdag kan er gestart worden om half 6. dit is vanwege dat Max Verstappen op het Kerkplein komt. Daar vertel ik dan volgende uitzending meer over. En uh, ja, natuurlijk gaan we dan weer verder met de muziek.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 They cannot believe in every word. Call me beautiful, so original. Telling me I'm no. My sign is no. My number is no. Mm. You need to let it go. Mm. You need to let it go. Mm. Need to let it go.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 Thank you in advance. I don't wanna dance. Nope. I don't no. My sign is no. My number is no. Mm. You need to let it go. Mm. You need to let it go. Mm. Need to let it go. to the I to the no no. Cause say me hit it, you know me not quit it. Pondy the hell like Cassie and Diddy. Me now want them, I watch we like Sin City. Full time you run the thing, me talk legit. If you don't come, give me that, woulda be a pity. Girl. My girl, come me down, want see something me want in a life and then waste time. No Are you with me free every day, baby? Full time when you're there for me mind. Some of why Crash on the floor and catch the ZZZs. in the polar opposite the NZG. Hip hop in the propaganda say they name brand. But I done seen how the <laughs> did my main man. The nights we won't remember are the nights we won't remember. I be gone till November on my city called December. Dreams are made for cages, nigga. Lions are for real, nigga. Dying is for real, niggas dying off the field, nigga. Fridays are for chill and I escaped the treachery. I just had to rest in peace, the recipe. The rest of us is praying at the sin. I'll leave a 10 if you're up right now. Hope you hear what I'm saying. Hope you hear what I'm saying. love, I get lonely some nights when the angels on my shoulder slumber, and I'm stuck here with the vultures hissing and circling.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 Op nummer 4 de Wet Nijworst 2 voor 12 jaar en ouder. En deze is één plek gestegen. Dan op nummer 3 Money Monster. 12 jaar en ouder. Deze is ook één plek gestegen. Op nummer 2 The Jungle Book. 12 jaar en ouder. Deze bleef nog steeds op dezelfde plek. Dan nou, wat staat er op nummer 1? X-Men Apocalypse. 12 jaar en ouder. Deze is nieuw in de top 5. En het is ook gelijk de snelste stijger.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 Pepper. Met Dark Necessities. We gaan nog één nummertje draaien. Dat is Speeding Cars. En dan ga ik jullie volgende week weer spreken. En zometeen natuurlijk Alternative FM met een speciale gast. Ik ga nog niet verklappen wie. dus nog een klein stukje Speeding Cars.